grondstof voor springstof in de mijnbouw... zou jaren geleden in beslag zijn genomen en in de haven zijn opgeslagen. Er zijn nu zeker 70 doden gemeld en meer dan 3000 gewonden in Beirut. Onder de gewonden zijn vijf Nederlanders die betrokken zijn bij de Nederlandse ambassade. Het gaat om twee medewerkers en drie partners, al dus het ministerie van Buitenlandse Zaken. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. Het Openbaar Ministerie vervolgt niemand voor het lekken van informatie... uit een besloten bijeenkomst over de nieuwe waarnemend burgemeester van Den Haag. Volgens het OM is er onvoldoende bewijs om aan te tonen... wie in de vergadering opname heeft gemaakt en wie die aan de media heeft gegeven. Zo wist Omroep West te melden dat Johan Remkes de waarnemend burgemeester zou worden. De gemeente Den Haag had aangifte gedaan. Het Amsterdamse studentenkorps stopt met de ontgroening van nieuwe leden... nadat vier van hen positief zijn getest op het coronavirus. Ook in Rotterdam nemen de zorgen toe om de nieuwe besmettingen bij twintigers. Het RIVM constateert een verdubbeling van het aantal positief geteste personen... met name bij jongvolwassenen. Volgens de GGD vormen de introductieweken een besmettingsrisico. Na Rotterdam heeft ook de gemeente Amsterdam de noodverordening gepubliceerd... voor de mondkapjesplicht op drukke plekken die morgen ingaat. De gemeentes hebben de noodverordening gepubliceerd... die mondkapjes op drukke plekken in de stad vanaf woensdag verplicht. Dat betekent dat bezoekers bepaalde straten en winkelstraten in het centrum... en overdekte winkelcentra moeten verlaten... wanneer ze geen mondkapje dragen. Ook kan er een boete volgen.